5 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inkoop en productie van mondkapjes in Nederland komen te traag op gang... waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in de NRC. Ze hebben scherpe kritiek op de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid... en het Landelijk Inkoopcentrum. Die centrale inkooporganisatie werkt volgens betrokkenen te bureaucratisch... waardoor het veel te lang duurt voordat besluiten worden genomen. Gisteren werd bekend dat beddenfabrikant Auping en luchtfilterproducent Afpro vanaf eind april miljoenen mondkapjes gaan produceren. De directeur van Afpro zegt in de krant dat zijn bedrijf twee weken geleden al had laten weten dat de productie kon worden opgezet, maar dat de toestemming van het ministerie pas woensdag kwam. Minister Hoekstra van Financiën is zeer tevreden over het financiële noodpakket van 500 miljard euro dat de eurolanden gisteravond met elkaar hebben afgesproken. Landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op het geld. Volgens Hoekstra kunnen ze met de miljarden heel veel doen om de gezondheidszorg en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Hij is ook blij dat er geen eurobonds komen. De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties, waartegen Nederland zich fel verzet, wordt later gevoerd. Het personeel van online supermarkt Picnic krijgt de komende twee jaar een loonsverhoging van in totaal 6 Dat heeft het bedrijf afgesproken met vakbond De Unie in een CAO, meldt De Telegraaf. Het is volgens de krant de eerste keer dat een internetwinkel een eigen CAO afsluit. De 4000 Picnic-medewerkers krijgen ook een extra vakantiedag... en elk jaar 200 euro voor cursussen. Flexkrachten kunnen na twee jaar in vaste dienst worden genomen. Picnic-oprichter Michiel Muller zegt dat de CAO bedoeld is voor alle bedrijven die spullen online verkopen. Het weer helder met wat sluierwolken en weinig wind. Het wordt een zonnige dag vandaag met 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.